Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal gevallen van mazelen in en rond Eindhoven is in één week tijd meer dan verdubbeld. Vorige week waren er 11 besmettingen, inmiddels 28. Het gaat vooral om ongevaccineerde kinderen. Gisteren deden kinderartsen in Nederland een oproep aan ouders om hun kinderen te vaccineren. En daar is deze arts het helemaal mee eens. Die ziektes, hè, bof, eh, mazelen, eh, rode hond, polio... waartegen we in, in het eh, Rijksvaccinatieprogramma kinderen tegen vaccineren... Ja, die ziektes die komen steeds minder voor als succes van het vaccineren. Maar aan de andere kant um, ja, laten daardoor ook niet meer zien Ehm, waardoor waarom het zo belangrijk is. Vooral jonge kinderen en zwangeren die niet zijn ingeënt... kunnen ernstig ziek worden van de mazelen. De SNS-bank moet een koffieshophouder een zakelijke rekening geven, zegt de rechter. De eigenaar moest zijn privérekening gebruiken voor de transacties. Volgens de rechter kunnen bedrijven niet werken zonder zakelijke rekening. In het geval van de koffieshop was er geen reden om zo'n rekening te weigeren. FC Twente-speler Joshua Brenet moet een maand de cel in voor rijden zonder rijbewijs. Een jaar geleden werd hij twee keer achter het stuur betrapt zonder geldige papieren. Brenet moet ook nog een taakstraf van 20 uur doen voor mishandeling van zijn vriendin. En René Karst, de man achter de kroegknallers Atje voor de Sfeer en Liever te dik in de kist... wil ook in Duitsland gaan doorbreken. En daarom vertaalt hij zijn grootste hits. Uh, mijn Duits is, eh, ja, ik kan niet zeggen fabelhaft, maar eh, het gaat goed. Om een voorbeeld te noemen van het liedje van Dat interesseert me echt geen ene reet... Dat wordt dus straks in Duits wordt dat hallo hallo, dat is me egal. René Karst kijkt enorm uit naar optredens bij onze oosterburen. Maar hij ziet eh, ook nog wel wat hobbels. In Nederland treedt hij vaak twee keer per avond op. Maar dat wordt in Duitsland lastiger, zegt hij. Na een show in Hamburg zit je namelijk niet zomaar in München. Dan het weer droog en af en toe zon op de meeste plekken. Een graadje of 14. Vanavond met wolken in het zuiden en westen wat motregen. Morgen vooral in het oosten nat. Sowieso bewolkt en maximaal 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits langzaam maar zeker begonnen. De meeste vertraging daar nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Utrecht Leidse Rijn staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep is een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven.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 Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in Gaza. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de Palestijnen. Volgens haar beschouwt Israël de hele bevolking van de Gazastrook als terroristisch. De Surinaamse zwemmer Renzo Tjonayou komt op de Olympische Spelen in Parijs uit voor Nederland.